Albersberg schrijft dat er signalen zijn dat belangrijke personen op de school... in een salafistische en radicale omgeving verkeerden. Minister Grapperhaus heeft de Tweede Kamer geïnformeerd. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft het schoolbestuur gevraagd op te stappen. De school zegt nog geen enkel feit in geen enkele brief te hebben gelezen. In Denemarken worden veertien mensen aangeklaagd... Die, in een, die een filmpje van een moord op sociale media hebben gedeeld. Daarop zou te zien zijn hoe een Scandinavische vrouw... in Marokko om het leven wordt gebracht. De Noorse politie gelooft dat de filmbeelden authentiek zijn. Zes van de verdachten die de beelden deelden zijn tussen de 13 en 18 jaar oud. Ze kunnen een straf krijgen van maximaal drie jaar. December vorig jaar werden een Deense en een Noorse vrouw vermoord tijdens hun vakantie in bergachtig gebied in Marokko. Vijftien verdachten zijn daarvoor opgepakt. Op het Eurovisie Songfestival zal de Nederlander Duncan Lawrence het lied Arcade zingen. Dat heeft hij bekendgemaakt in De Wereld Draait Door. Het Songfestival wordt gehouden in Tel Aviv in Israël. Duncan Lawrence staat op 16 mei in de tweede halve finale. De finale is op zaterdag 18 mei. Het team van 65 Nederlandse sporters met een verstandelijke beperking is op weg naar Abu Dhabi. Ze doen volgende week mee aan de Special Olympics World Games, de Spelen voor verstandelijk gehandicapten. Aan het evenement doen 7.500 sporters mee uit zo'n 170 landen. Het is dit jaar het grootste internationale sportevenement. De Nederlanders komen uit in 13 sporten. Het weer vanuit het noordwesten regen. Er staat vrij veel wind. Minimumtemperatuur een graad of 6. Morgen soms wat zon, maar ook nog een bui. En het wordt 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? ...es zin en ZFM. ZFM. Met Alternative FM. Sí, aquí DJ Chico Alberto es una gran canción de Juan el Loco y su organillo. Vamos a continuar con la nueva sensación venida desde Holanda. Muy bailable, muy funky. Joder, qué bien que tocan estos cabrones. Señoras y señores, aquí tienen a The Cosmic Carnival. Oyster Right. met die eh, techniek van tegenwoordig. Dat, uh, alles en nog wat, eh, dan denk je, je hebt een hele mooie, <laughs> mooie opening in je gedachten. En eh, hij vertikt het op een, een of andere manier, dit, dit nummer. Dit zeggende, het is wel een, een ontzettende knullige start van, van deze Alternative FM. Laten we hopen dat, dat het een beetje aftikken, dat het allemaal een beetje goed gaat. de Cosmic Carnival met Funny Man. Ik ga het gewoon nog een keer proberen. What the fuck, ik ga het gewoon... het, is, het, is, echt niet te geloven dat dat op een, een of andere manier nou mij eh, vandaag eh, weer moet eh, overkomen. Het zal dat weer te maken hebben. Het, het, stormt en het regent. Dit is gewoon knurren weer. En dan wil je beginnen met zo'n mooi nummer. En dan is er op een gegeven moment... nou joh, zoek het uit, zegt, uh, zegt <laughs> Verdonschot. Want dat is het, de, de, spullen die we gebruiken. Ja, dan, dan krijg je wel iets. ik zit even te zoeken naar het <laughs> goede album weer. Het is ook wel heel, heel erg ja, dat krijg je natuurlijk. Nou, zullen we kijken of die het eh, nu eh, gewoon eh, nog... We doen het gewoon nog een keer opnieuw. Want ik kan er niet uitstaan dat ik tijdens deze toch wel bijzondere dag... Want het is namelijk een eenmalige zaak dat ik deze alternatieve VM opdraag aan iemand. En dan moet het natuurlijk wel een beetje goed en profi klinken. En niet dat ik straks als de stuntel bij, bij bijvoorbeeld als ik ooit het circuit van Assen ga bezoeken... dat ik dan stuntel eh, te horen krijg. Nou, dat eh, gaat hem toch echt niet worden. Nou, nog een keer dan. De Cosmic Carnaval, maar nu nog een keer in de repeat. en ik hoop dat het nu wel goed gaat. De Funny Man. loco y su organillo. Vamos a continuar con la nueva sensación venida desde Holanda. Muy bailable, muy funky. Joder, qué bien que tocan estos cabrones. Señoras y señores, aquí tienen a The Cosmic Carnaval. Mr. Mom. er helemaal, helemaal niets van. En dat heeft alles weer te maken met de techniek. Eh, nu in één keer speelt hij hem in één keer gewoon goed af. Had je dat niet eerder kunnen bedenken bij het begin van dit eh, programma? Goed, eh, het is de koppers eraf. De Alternative FM van deze 7 ehm, maart is begonnen. En het heeft alles te maken dat ik deze show opdraag aan Freddy van Tellingen. En wie is Freddy van Tellingen? Nou, ik heb een beetje lopen plagen op Facebook hij mij. Want eh, laten we het wel even zijn, het is eh, wederzijds. Maar het heeft alles te maken met de strijd die is ontbrand. Wie gaat de Formule 1 race in Nederland organiseren? Ja, het is of één of de ander. Dus antwoord, of Assen. Maar ik weet dat Freddy is een hartstochtelijke voorstander voor de wedstrijd om in Assen te laten houden. Dus dat is zijn kant van het verhaal. Mijn kant van het verhaal is dat hij eh, natuurlijk... Eh, ja, ik ben natuurlijk een zandwoorder, dus het zou gek eh, zijn als ik zou zeggen van... Hé hey jongens, leuk dat het in Assen wordt gehouden. <laughs> Nou... in principe zeg ik, het maakt mij eigenlijk weinig uit. Maar stiekem hoop ik natuurlijk dat het een klein beetje in deze richting opkomt. Maar eerlijk gezegd, ja, het zal me verder eh, worst wezen of die nou in Assen wordt gereden of in zand wordt. Maar de discussie is dan eh, heel erg leuk. Eh, dan wordt er van het een en ander gezegd, ja, keep on dreaming. En soms gaat het er wel een beetje over het randje heen met zieligmakerijen. En dat is dan weer even net te ver. Maar goed, de kleurrijke figuur Freddy van Tellingen vond ik... Ik vind de naam al van de man al heel erg bijzonder. En ten tweede denk ik, ja, hij is ook een hartstochtelijk pleitbezorger van het circuit van Assen... als het gaat om de autosportevenementen. Dus ik denk, weet je wat, zo kleurrijk en zo, uh, zo'n man die hartstochtelijk eh, dat eh, staat te verdedigen... denk ik, ja, daar draag ik dan maar een show aan op. En dat is niet zomaar, want er zit ook live muziek in. En dan gaan we weer gewoon weer à la Pepe zeggen... Rock and Roll forever, want eh, ze zitten er aan de andere kant. Het zal niet Rock and Roll zijn, maar wel een beetje in eh, de richting eh, van hoe ze dat gedaan hebben tijdens de Rob Akda wordt. Minor Citizen, die zijn te gast vanavond. En dat gaat op een hele akoestische wijze. Dus het zal enigszins beschaafd klinken. Dat, het zou bijna zeggen, beschaafd yes-applausje. <laughs> Het is een beetje in, eh, in, de, in de stijl van Peper Dus eh, wat dat er gaat. Eh, en ja, de, de, de dame en de heren, want het is één dame en twee heren... hebben dus ook in de voorronde van de Robbe Akda meegedaan. Dus dat krijg je straks allemaal voorgeschoteld. in deze bijzondere Freddy van Tellingen show. Want dat, dat is de opdracht. we moeten het een beetje netjes aan hem opdragen. Dus dat doen we dan ook. En er zit ook nog gewoon hele beschaafde muziek in. Dus eh, ik zou zeggen, blijf luisteren. Want dit is ook heel bijzonder. Want eh, een paar weken geleden hebben ze dit, eh, heeft zij dit uitgebracht. Natalia Magdalena en The One Never To Be Explained. En dan moet Van schot wel weer meewerken. En ik vrees <laughs> alweer het ergste. Ja, daar komt hij. Maar nou hoop ik dat hij hem wel in één keer blijft afspelen dat heb je dus op een gegeven moment. Ja, zie je, daar gaat hij alweer. <laughs> het is echt schandalig. zwaar, zwaar beneden alle maat is dit. Eh, ik eh, weet niet wat het is eh, vandaag, maar op een, een of andere manier is er, is, heeft, het, <laughs> heeft, het, systeem er helemaal geen trek in of zo. Ik word er helemaal bedroefd van in dat opzicht. Het lijkt wel of het vandaag moet gebeuren. Ik weet niet wat dat is. Ik ga gewoon verder met de volgende, want anders moet ik drie uur zijn tijd aan gaan vragen. En dat lijkt mij een beetje erg overdreven. Ik hoop dat het met deze... Mm, nou, dat gaat ook al niet uh, eh, echt florissant van TB Florissen met Blue November Sky. Kijk hoe die dat verdraagt. Nou, ook dus niet. Hopeloos, hopeloos. Ik eh, ga het eens even op een andere manier eh, doen, want ik word hier werkelijk even helemaal niet goed van. Dus dit, ik ga verder met een ander nummer. En dat doen we dan maar met deze. Leuna met Stars Align. shapes in my mind to feel like the stars. verder. Eh, David Blinko is een schot en hij eh, is neergestreken in Haarlem. En dit is een van zijn werken op een van de albums die hij uitgebracht heeft. New York is Crying. what you're doing. je dus... Uh, ja, want we hebben zo'n mooi systeem eh, wat we hier hebben dan, uh, voor dit programma. Dan moet je dus een doorstart doen. En dan moet je nu om de plaat aan gaan afkondigen. Nou, dat is een beetje DJ uit de jaren 70. Dat hij op elk plaatje dan wat ging zeggen. Nou ja, ik heb in ieder geval David Blinko gedraaid. Dat is één ding wat zeker is. Eh, we zijn nog eh, bezig met de soundcheck uh, van Minor Citizen. Dus dat gaat wel goed. en we hebben straks dan gewoon drie blokken van twee in het tweede uur. Dat kan. Ik weet het niet hoe lang Marcus nodig heeft. Maar het zou zomaar kunnen dat we misschien straks nog voor achter ehm, een blokje van twee kunnen doen. Dus dat hangt helemaal even af van het geluid, hoe dat ingeregeld is. Maar wie van de week naar het voetballen heeft eh, zitten kijken... en ja, wat was dat natuurlijk eh, geweldig... dat wij Ajax hebben kunnen zien schitteren in Bernabeu. Met 4-1 kregen eh, de Madrilenen op de bips, zou Smeet zeggen. En dus betekende dat de Ajax gewoon weer een rondje verder gaat. Hetzelfde was ook nog gisteravond ook een stunt. En dat speelde zich af in Parijs. Dat was eh, Paris Saint-Germain tegen Manchester United. Er kwam wel een video scheidsrechter bij te pas... Eh, om eh, Manchester United nog in de laatste fase... de dying seconds van deze cup-duel in de Champions League... aan een strafschop te helpen. Waardoor de Engelsen dan toch nog met 3-1 een 2-0 nederlaag in eigen huis wisten weg te poetsen. En daardoor ook een rondje verder zijn gekomen zal toch eh, niet waar zijn dat Manchester United en Ajax elkaar gaan treffen in de finale. En dan krijgen we dus een reprise in, van 2017 toen eh, Ajax en Manchester United elkaar troffen voor de Europa Cup. Maar dan voor eh, de Europa League, de UEFA Cup in dit geval. En dat eh, was een overwinning voor United. Nou, eh, bij Paris Saint-Germain speelt een oud ploeggenoot. Ik heb een lange aanloop nodig hoor, om eh, even er wat over te vertellen <laughs> over dit nummer wat eraan klaar staat. Ehm, daar speelt ene Neymar. Die heeft vroeger dus gespeeld bij Barcelona. En bij Barcelona speelt Louis Suarez. En laat dat nou weer een bruggetje zijn naar dit nummer wat ik ga draaien. Want zo kom je op een gegeven moment... Ja, je hebt een aanloop nodig, maar dan heb je ook wel wat kom je uit bij Roy de Smet. Want die heeft op een gegeven moment een, eh, een nummer geschreven over Luis Suarez. Nou ja, Suarez eh, niet helemaal. Het gaat over Barcelona, maar hij eh, vertelt dat hij op een gegeven moment in Barcelona terecht terechtkomt. En dan hoor je op een gegeven moment de zinsnede Suarez in HD. Dat betekent in high definition. Dat maakt hij dus mee en dat heeft hij toevertrouwd op, op het vinyl. productiewerk is onder andere van Frank Bond. Die kennen we natuurlijk van Alaska. Die komen straks nog een keer voorbij. En nou ja, ik zou luisteren, uh, eh, luisteren en oordeel zelf. Ik ga het weer wagen met eh, de spullen van Richard Verdonschot. Maar het is eh, geen garantie dat het ook daadwerkelijk goed je radio uit gaat komen vandaag. Want hij protesteert nogal een beetje. Suarez in HD van Roy de Smet. It wasn't that all. all like in the movies. It didn't go as singers proclaim. My bird just flew off, and my friend ate all of the bread. My baby just sat quietly in the glass. I saw from a distance how she just left into thin air at the door that stands for winning and losing. What do I know? What have I got here? These days I just spend my time growing my beard out. It's gone from short box to clean shaven and back several times. I keep screwing up easy recipes. I live out of sync and I the air's turning green. I walk in heavy rain, I pull the garden pots out on the street. a reason I need something to hold on to, something to change things for the better. I used to be all, all about that for glory that I let go and got stuck between delusions. A Beatles age can't find my place. I want to be like Kenny B. A walk in the park, my shadows long and slim. The bus window gives me thick, a bit of smooth skin. A very reasonable fare. I got to taste a little from freedom. Nothing to say, no stories to tell. I hardly explore or experience anything new. It's not that I don't wanna try, I think, but I'm idly consumed. There's a TV program on Barcelona, I put it on, and all that it shows me is Suarez in HD. A bird sits outside in a tree, and my guitar's in the corner. Give me a reason I need something to hold on to, something to change things for the better. Give me a reason I need something to hold on to, for I wanna change this for the better. waren ze. Uh, eh, Dandelion. De, we hebben eh, tegenwoordig eh, ook de opvolgers van Crosby, Stills, Nash en misschien een beetje Young. Want als je goed luistert, dan hoor je toch wel heel duidelijk die mooie samenzang... waar Dandelion toch eigenlijk ja, een beetje een abonnement op schijnt te hebben. Maar het klinkt gewoon ook steeds weer als een klok. What a nice surprise. Daarvoor hoorden we Roy de Smet. Komt uit dezelfde eh, stallen van eh, de King Forward Records. Daar komen ze vandaan. Want eh, dat verhaal van Roy de Smet komt daar ook vandaan. En het is een drijvende kracht uit ja, in Volendam. Want ze hebben een soort Peers Songwriters Guild. En daar is Roy de Smet dan een van de mensen die achter, achter zijn germen nog het nodige doet. En er komt weer wat aan uit Volendam. Dat kan ik je in ieder geval wel verklappen. Dus dat eh, eh, mag ik dan eigenlijk wel zeggen. Ehm, of dat eh, tussen nu en een paar maanden zijn beslag gaat krijgen, dat weten we nog niet. Ik ben benieuwd hoe de man in Drenthe misschien erbij zit. Want die, ja, het is tenslotte de grote verredding van Tellingen Show. Nou, hij valt voor, voor een flink deel ook in het water. Dat heeft alles weer te maken met de spullen van meneer voor Donschot eh, die ik eh, gebruik. Eh, op een of andere manier verticht hij het om de spullen goed over te brengen van aan de andere kant naar de radio. Dus dat, ja, daar heb ik even een bepaald excuus <laughs> wat ik moet maken. Ik geef ook geen garantie of het volgende nummer er ook uitkomt. Wat leuk is trouwens over uh, Colin Hoeven. Ehm, een week of wat geleden heb ik nog iets op Facebook gedeeld. hij was een van de mensen die meedeed bij The Voice of Holland. En dat ging dan als volgt. Hè. Hij eh, speelde de nummer Addicted. Eh, dat, eh, dat slaat over onze manier van dat we met onze snuffert elke keer op die smartphone zitten te kijken. Of het 7 uur s ochtends is en iedereen reinig in die trein of in die bussen zit. En dan even nog even checken wat er op Instagram. Ja, en dan weet je wel, hè, dat is Addicted. Daar gaat het om. Dat liedje heeft hij gespeeld in The Voice of Holland. En je ziet Waylon en Ari B. naar elkaar kijken. Ja, het is wel goed, maar ik ken het liedje niet. Ja, dan, dan denk ik iets wat minder vaak naar de wereld draait door... en wat vaker naar dit programma luisteren... dan eh, kom je er wel achter wie Colin Hoef is. Trouwens, het is ook een van de snelste singer-songwriters in Nederland. De man is in staat, en dat heb ik eh, bij 3FM eh, gezien... dat op het moment dat daar iemand wat vertelt... dan weet Colin eigenlijk al na 30 seconden welk liedje daarbij moet. dat is een gave. En ik denk, als je dat kan... Nou, dan kan je bijna alles. Het laatste nummer van hem heet Time Flies. taking pictures so I can see when I grow old just how ridiculous I was. Turning pages, I watch my life as it unfolds, and all the memories come rushing back. And I'm not living in the past, and it makes me who I am. I wanna show you where I'm coming from will understand that Yeah, God knows I've had a few, but they have all faded away. And scars and bruises from all the stupid things I do. I've learned so much along the way. And I'm not living in the past, it makes me who I am. I want to show you where I'm coming from. belong to the best. mind, sleeping so still. I wish that you en Julia was dat met Widow's Lullaby. Eh, trouwens, eh, ze hebben afgelopen zaterdag nog in Northend eh, in een in-store optreden hebben ze verzorgd. daar hebben ze opgetreden bij Onno. want daar was het om te doen. Natuurlijk ook om hun materiaal een beetje verder te promoten. Ik zou zeggen, pak nog even de microfoon, dame en twee heren. Want ja, we moeten ook nog eventjes gewoon een aankondiging doen. Ehm, en ik bedoel, dat, ja, dat, dat zeggende, dat heeft alles te maken met de, de EP die ze hebben uitgebracht. Een EP die overigens ook eh, geproduceerd is door Tim Knol. Dat is ook niet de eerste de beste. En eh, dat eh, is er ook wel aan af te horen. Ehm, ze staan eh, met z'n drieën eh, eh, tegenover mij. dat was even anders, Thomas, toen bij die derde voorronde van de Rob Hakda wordt. Nu is het gewoon lekker in de studio. ja, klopt. Ja, ja. Citizen, want jullie zijn ook bezig om materiaal uit te gaan brengen, toch? Ja, zeker. We zijn op het moment de puntjes op de i aan het zetten... voor onze laatste nummers die we op onze komende EP gaan stoppen. Mhm. En zoals het nu in de planning staat, komt die in het najaar uit. Dus, eh, dus, we moeten er nog even op wachten. Dat zal nog heel even duren. <laughs> maar dus de singles komen natuurlijk iets eerder dan de EP's zelf. Oh, kijk, dus die dus sturen jullie al vooruit. Eh, hoeveel ga, nummers gaat hij tellen eigenlijk? Dat zal zo'n pak een beetje zes eh, nummers worden. Zes nummers. Nu, dus, dus één of twee singles voor, om een beetje... de, de fans een beetje lekker te maken. De, de warme worsten voor de neus te hangen. en dan vervolgens toehappen. Goed, is het... ik ga even eerst weer even naar... ik ga wel even naar Hersel. want was dat nou een leuke avond, die, eh, die derde voorronde die jullie hebben beleefd? Ik vond het wel hartstikke oh, leuk. Ja, eh, eh, volgens mij, die microfoon die, die werkt op een, een of andere manier niet. Ja, ik weet niet, want... Het, wat het... Moet even naar Thomas. Ja, nou, nu, nu wel, maar goed. Uh, uh, ja, niet, maar even nog, nog een keer de, Ja, nog een keer. ik vond het een leuke avond. Het is altijd super tof om op een poppodium te staan. Ja, en, ja, kleine zaal. Ja, kleine stappatronaat. Ja, maar dat is eh, misschien wel de opmaat eh, naar, uh, naar meer, denk ik. Ja, tuurlijk. Sowieso. We willen altijd groter. Ja. Maar het is gewoon leuk om met andere muzikanten daar te staan en veel feedback te krijgen erop. Ja. Ehm, dan even naar de dame in het, in het gezelschap. want ja, jij, jij, jij maakt natuurlijk ook deel uit van, van deze band. Ehm, ja, er wordt wel eens gezegd, het is stevige muziek. ja, klopt. Ja, bewust voor gekozen destijds. Ja, zeker. Ik eh, hou sowieso wel van eh, lekker hard spelen. Mhm. En eh, Thomas en ik die leerden elkaar twee jaar geleden kennen. Ja. En toen was het eigenlijk vrijwel meteen van... oké, laten we samen een band gaan beginnen. Mhm. En toen hebben we Hessel gevonden. <laughs> Zijn we heel blij Hessel was bereid om mee te gaan drummen natuurlijk. <laughs> Ja, ja. ja. maar de oorsprong ligt bij jou en bij Thomas dus. Ja. Eh, is het eigenlijk al eh, dan, dan op dat moment een twee, uh, tweemans formatie Nee, het was eigenlijk meteen dat we gingen zoeken naar een drummer. Ja. Ehm, en we kwamen eigenlijk na de eerste jam al meteen bij Hessel uit. En ja, was meteen raakgeschoten, zeg maar. Even voor de mensen die, die de Rob Akda Award gemist hebben. Wat, wat, wat is jullie muziek precies? Ja, omschrijvend het ja. ja eh. dat, dat, antwoord had je dus ook moeten geven toen je met uh, Peter Fischer eh, daar op dat podium stond, toch? Of niet? ja, klopt. <laughs> Ehm, we spelen harde rock. Ja. Ehm, het gaat een beetje... Ja, we gebruiken meerdere invloeden. Ehm, een klein beetje stoner rock. Een beetje punk rock. Die stoner rock die komt er aardig uit, ja. Grunge. Ja. en ja, zo proberen we van alles een beetje te snoepen en het ons eigen te maken. Ja. Ehm, daar beginnen jullie toch wel, want dat heb ik die avond wel, eh, wel gezien. Eh, dat, eh, daar slagen jullie aardig in, vind Dank ik. wel. vind ik <laughs> want dat, was, dat is voor mij ook was dat een reden van... hey, dit, dit is redelijk, naar mijn idee, oké. Okay. Er komt natuurlijk nog wat meer aan. Maar jullie studeren alle drie, geloof ik, aan het conservatorium in Amsterdam. Ja. Hè? Ehm, even begin ik weer van links naar rechts. Dus bij jou, ja, voor mij links, maar mhm. bij, Hessel rechts. Eh, waarom eh, ben jij naar het conservatorium in Amsterdam eh, gegaan? Ehm, nou, het begon al vanaf kleins af aan. Toen mhm. wilde ik muzikant worden. En toen zeiden mijn ouders van, nou, dan moet je naar het conservatorium. En toen ben ik me daar ehm, mee bezig gaan houden. En check van, hé, hey, wat is het conservatorium? En toen bleek het ook nog hartstikke leuk te zijn. En, Altijd de voorliefde voor de drums gehad, of niet? nee, ik ben begonnen op piano. Ik heb, eh, ja, om mijn zesde ben ik begonnen met piano spelen. Ja. Eh, maar er stond ook een drumstel in het lokaal. En na twee jaar ben ik geswitcht. Phil Collins is ook een drummer en pianist. Hè? Die kan op eh, beiden spelen. Dus, Klopt. Dus uh, zat jij ook zo boven I Can Feel It In The Air Tonight... en dan een flinke roffel en drie tellen later nog een keer op de piano... datzelfde liedje spelen, maar dan op de piano? Nee, nee, het, was, het was heel veel drums <laughs> altijd. Thomas, jouw beweegredenen, jouw motieven voor de voor het Conservatorium Amsterdam. Ja, nou, ik, <laughs> ehm, ik zocht een plek om, om ja, een soort van gelijk, uh, gelijkgestemden te ontmoeten. En ja, die heb ik daar zeker gevonden. Want ik ben echt eh, ja, gek op de mensen die je daar ontmoet natuurlijk. En de leraren daar en de mensen die je daar ontmoet... dat zijn gewoon mensen uit echt direct de... De muziek. De muziek, de zien scene zelf. Weet je wel? Dat zijn gewoon de mensen die het afgelopen ja, zoveel jaar... gewoon constant ziet langskomen bij elke artiest. Weet je wel, van Anouk, Marco Borsato, elke elke eh, grote naam zie je wel die mensen daar spelen. Dus die hebben superveel uh, je te leren en je superveel te vertellen. Ja. Over gitaartechniek, maar ook over gewoon de business en over filosofie en hoe, hoe ga je ermee om en, en dat soort dingen. Ja, eh, en ook bij jou, Tisha, want jij doet ook het Conservatorium Amsterdam, toch? Klopt. ik ben er eigenlijk een beetje ingerold doordat ik twee jaar geleden ben begonnen aan de vooropleiding daar. Mhm. Ehm, en toen was het eigenlijk al meteen door de sfeer die er hing... en de manier waarop er werd lesgegeven... dat ik echt dacht van oké, dit past goed bij me. Ja. Ehm, want wat Amsterdam scheidt van andere conservatoria... is dat ze ook heel erg focussen op songwriting en creativiteit. Ja. En ik vind dat een van de belangrijkste dingen eh, bij het muziek maken. Songwriting en... En creativiteit. En creativiteit, ja, oké. Ja. Eh, is, dat ook eh, bij jullie, eh, staat dat bij jullie bij hoofdletters, als jullie bezig zijn met muziek, staat dat eigenlijk ook in de repeteerruimte of weet ik veel wat? Staat dat eigenlijk ook met hoofdletters geschreven of niet? Ja. Ja, ja. ja je hebt veel, sommige conservatoria die focussen heel erg op techniek. Sommige conservatoria zorgen, focussen heel erg op bijvoorbeeld een geweldige sessiemuzikant worden. Maar wat Amsterdam onderscheidt voor ons is echt de focus op je eigen ding. Wat wil jij doen? Dan zorgen we ervoor dat jij daar de beste persoon in eh, wordt die in Nederland rondloopt. Oké. Eh, laten we het zo afspreken. Eh, normaal gesproken proberen we altijd drie blokjes van twee. Nou, dat gaan we bij lange na niet halen in het eerste uur, die twee blokken van twee. Dus we gaan het zo direct in het volgende uur doen. Dus twee maal drie. Dus dan weet je, als, als jullie zes nummers op het, op het repertoire hebben staan, vijf. Nou, dan is het één blokje van twee en één blokje van drie. Dus dat, dan gaat het volgens mij wel goed komen. Maar we nemen natuurlijk ons de tijd om eventjes een, eh, een fatsoenlijke soundcheck eh, te geven. Dat, het, eh, dat we niet denken van, wat zijn het voor de stel prutsers bij die <laughs> alternatieve vent. Nee, dat zijn we niet. Ten slotte hebben wij onder andere aan de wieg gestaan van de successen van Chef Special en Soon Ik wrijf het er nog maar een keer in. <laughs> Oké, Marcus die begint alweer te gapen. Maar goed, het is, het is nu eenmaal zo. Uh, ik, eh, ik, ik hoop... Eh, wat zeg jij, Marcus? Eén drukbal of zo. <laughs> goed, goed. Eh, dat, ja, dat allemaal in de grote Freddy van Tellingen show. Want daar, daar heb ik het aan opgehangen. we gaan jullie straks in het volgende uur terugzien. zien. Helemaal top. Helemaal goed. Goed, dat zeggende is, was dat dit even het voorstelrondje van de mensen achter Minor Citizen. Nu weer tijd even voor muziek. Want anders dan komen we niet door de lijst heen. Um, deze is ook van een voormalig deelnemer. Stond ooit nog eens een keer in een eh, Sinterklaaspak op het, eh, op het podium van het kleine zaal in de Patronaat. Als deelnemer van de Rob Akda wordt. Frank Doesburg. Eh, maar hij is nu weer met een ander project bezig. En dat heet Wanderlust. dat nummer dat heet Aspire. into the night. As time stood still, I realized my greatest crime was slowing down. The cards were on the table, obscured by leaves and maple. Perhaps this is the reason I chose the flavor of the season. Humankind offers different lives. Did I wash my sheets? Am I prepared to die? If question one is what's on your mind, it's alright. Today I don't feel like I want to aspire. We'll just pass the time and we'll take a while. Dream simple dreams as we slowly slide out of sight. Your eyes remind the world keeps turning, too much to improvise. Keep calling, I know what's on your mind. It's just a sign of the times. I empathize with those who see defiance in different eyes. Keep falling, I know what's on your mind. It's just a vision in the sky. I do apologize for taking precious little time. But try as I might, I can't stop the changing of the tides. I've been living in another style. It took too long to clear my mind. They say enjoy the little things, but how could I? Now tell me something, are you satisfied when you spend your days under the city lights? Cause I can't seem to figure it out. It's eyes, Your eyes remind the world keeps turning. Too much to improvise. Keep calling, I know what's on your mind. It's just a sign of the times. I empathize with those who see defiance in different eyes. Keep falling, I know what's on your mind. It's just a vision in the sky. Wake me when the world stops turning. Love me till the sun stops burning. Your picture in the sky, just a matter of time. Perhaps I'll take a chance. Start a simple romance. If I spend less time inside, maybe this feeling will subside. If you come to understand, I'll try and make amends. I'd like to say I'm fine when we're together in the sunshine. Your eyes your mind, the world keeps turning, too much to improvise. Keep calling, I know what's on your mind, it's just a sign of the times. I empathize with those who see defiance in different eyes. Keep falling, I know what's on your mind, it's just a vision in the sky. Wake me when the world stops turning. Love me till the sun stops burning. Your picture in the sky, just a matter of time. Dat was een Aspire, was dat eh, van eh, Wanderlust. Uh, die hebben dat bedacht. Het, we hebben er nog eentje die we nog kunnen doen. En dat, dat ga ik ook nu doen. Hij is ook eh, bezig om eh, ook zijn eh, materialen onder de aandacht te, brengen. Ik heb het over onze plaatsgenoot Ruud Houding. Want die, over die gaat het. want een twee jaar terug. Toen vond hij het nodig om toch iets te doen op het gebied van... ja, wat is het eigenlijk? Ehm, hebben wij een folktraditie? En dan heeft hij op een gegeven moment bedacht van... ja jongens, dat kan ik eh, wel maken. En, dat album, dat heet The Racing Mountains. Dateert alweer van 2017. Maar Ruud is niet stil blijven zitten. Hij heeft, sterker nog, hij heeft op een gegeven moment eh, weer een nieuwe EP gemaakt. En die nieuwe EP die staat eigenlijk op het punt van uitkomen. En die EP die heet The Wind Just Blew A Day Away. En eh, hij heeft dat al onder meer in de Rode Bioscoop laten horen... maar ook nog niet zo lang geleden in Haarlem. En dat gaat hij komend weekend ook weer doen. Dat, dat eh, weet ik in ieder geval. Daar gaat hij eh, ook eh, weer zijn nummers laten horen. Die op die EP staat. mensen die Ruud kennen weten dat hij een paar huiskamerconcerten geeft. Dat doet hij samen met Ricky Kolen. En Ricky Kolen is de vrouw van Leo Blokhuis. Dat zeg ik er ook even bij. Eh, en dat, eh, dat eh, trekt toch wel de nodige belangstelling. Zelf ben ik in Zandvoort bij ook zo'n huiskamerconcert geweest. En het is best wel de moeite waard om daarna te luisteren. Dus dat kan ik je er ook gewoon bij vertellen. Ruud, zijn nieuwe single heeft hij in ieder geval wel een beetje vooruit gestuurd. En die ga je horen tot aan het nieuws van 9 uur. Want ja, veel teksten heb ik nu niet meer.